Natuurlijk het verdronken land zou je kunnen zeggen. Het verdwenen land in de oceaan. Ehm, welkom bij de show, welkom bij een nieuwe aflevering van eh, de zondagmorgen van GoFM. Ik ben je gastheer tot 12 eh, uur bij Leven en Welzijn. En eh, ik ga je oren verwennen. En ik hoop dat je bij me blijft tot 12 uur. Het eerste uurtje doen we lekker rustig aan. Ja, om de zondag gewoon ondanks het weer van vandaag goed te beginnen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 Nou, dat is een goed advies voor de komende 1 uur en drie kwartier, zou ik maar zeggen. Straks in de show gaan we praten met uh, Annelies Hilgersom over www.vergeetonsnieternst.nl. Dat gaat over mensen met een zwakke gezondheid en de coronamaatregelen. Nou ja, eigenlijk meer het afschaffen van de coronamaatregelen. Je hoort daar straks meer over hier in de show bij GoFam. still say En natuurlijk Irreplaceable. En een eh, geweldig nummer van George Michael. Jesus to a Child. In een ogenblik ga ik praten met uh, Annelies Hilgersom over... Eh, vergeet ons niet ernst. Het gaat over de coronamaatregelen die versoepeld worden. En daar zijn niet alle mensen in Nederland blij mee. Hmm, hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Na onder andere Gilles Berbico en L'importance c'est la rose.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 Lekker. En Gilbert natuurlijk hoorde je ervoor. De laatste tijd is er natuurlijk heel veel te doen over de versoepelingen in het kader van de coronamaatregelen. We kunnen veel vrijer op straat, we kunnen weer winkelen, we kunnen weer naar restaurants enzovoorts. Maar er is ook een groep mensen die eigenlijk dan vervolgens binnen moet blijven. Deze groep heeft zich bijvoorbeeld verenigd onder de naam Vergeet ons niet Ernst. Ik ga erover praten met Annelies Hilgersom. Zij is van vergeetonsnieternst.nl. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Mevrouw Hilgersom, wat is dat? Vergeet ons niet Ernst. Dat is een, eh, een actiegroep die ontstaan is eigenlijk uit onvrede over eh, wat er voor mensen met eh, risico gedaan wordt in tijden van corona dat die mensen niet genoeg beschermd zijn. Het is ooit begonnen met een, eh, een tweet op eh, Twitter van Valerie van der Vlier. En eh, daar sloten eigenlijk een hoop mensen op aan van hé, hey, maar daar heb ik ook mee te maken. En we zijn, ons, ja, we zijn uiteindelijk een hele grote groep met een kerngroep die de acties coördineert en die contact heeft met VWS. En eh, een actiegroep hebben we. En we hebben nog een enorme achterban op Facebook, eh, Twitter en de website. Maar wat doet jullie actiegroep? Onze actiegroep die houdt eh, nieuws in de gaten en houdt de mensen in de gaten om duidelijk te hebben wat speelt er nou bij de mensen zelf. Waar hebben wij nou de problemen? Zoals nu bijvoorbeeld de immuungroep, zo noemen we die. Dat zijn de mensen die weinig antistoffen hebben na vaccinatie. Wat wordt er voor die groep gedaan om hen veilig te houden nu de versoepelingen er zijn gekomen? Wij zijn het eens met de versoepelingen, maar we willen wel dat de mensen veilig zijn. En blijkt dus dat mensen zich totaal niet veilig voelen, eh, mensen met risico hebben kinderen die naar school gaan, waar geen quarantaineregels meer zijn. Wel natuurlijk klachten thuis blijven, maar niet meer bij drie kinderen de klas in quarantaine. En op die manier ja, willen wij de misstanden eigenlijk luid en duidelijk brengen naar VWS. En eh, ja, het kabinet, zodat daar wat mee gedaan kan worden, zodat deze mensen ook veilig over straat kunnen. Heeft u het gevoel dat de mensen die ja, een verlaagd immuniteit hebben voor het coronavirus, dat die zijn vergeten dan? Nou, die zijn zeker vergeten. Ze hebben wel een eh, extra derde vaccin gekregen, dus in basis. Ze hebben ook nog een booster gekregen, maar er zit nog steeds een groep bij die nul antistoffen heeft. En die mensen die lopen nog een groot gevaar, ook al is het een milde griep, hè, zoals we het nu noemen. De mensen met risico, zoals eh, waar ik ook toe hoor, die komen nog wel op de IC. Maar goed, eh, het is regelmatig in het nieuws dat die versoepelingen kunnen. Maar heeft u dan het gevoel dat daarmee ook wordt eh, vergeten dat die mensen eigenlijk worden buitengesloten? En over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk? Nou, het gaat echt over honderdduizenden mensen. Van Wissel heeft 700.000 gezegd de patiëntengroep praten over 400.000. Het zijn er in ieder geval heel veel waarvan ook de gezinsleden dus in dezelfde situatie zitten om hun gezinslid te beschermen. Ja, bij de persconferenties worden wij gewoon niet genoemd. Sterker nog, Rutte zei de afgelopen keer, iedereen die kwetsbaar is heeft een vaccinatie kunnen halen. Maar het verhaal erbij van die mensen hebben nog niet genoeg antistoffen, dat wordt niet verteld. En ondertussen zegt Kuipers, ja, de mensen die op de IC komen, dat zijn de mensen met onderliggend lijden. Ja, dat zijn ook mensen zoals wij dus. In alle leeftijden, hè? dat is het probleem. Wat zijn de gevolgen voor mensen die eh, eigenlijk, eh, nou nu, zoals ik het eh, begrijp, last hebben van de openstelling van de samenleving? Voor die groep met immuunproblemen is dat echt heel ernstig. Die zijn al twee jaar gewoon echt afgesloten van de samenleving. Die gaan wel naar buiten, de natuur in. Hè? Ze doen de nodige dingen om fris en fit te blijven. Maar ze kunnen niet gewoon ook naar een supermarkt of gewoon de familie ontmoeten. Wat, hebben dat is in onze ogen nog het belangrijkste. Of veilig naar een ziekenhuis kunnen of naar de zorg. Is het volgens u eh, zo dat de vrijheid van de een ten koste gaat van de mensen die een zwakke gezondheid hebben? Ehm, nee, wij vinden echt dat de maatschappij ook open kan. Maar wij vinden dat het veilig moet. Dus wij vinden wel dat de kinderen in de basisschool veilig onderwijs moeten krijgen. Dat houdt in wel een mondmasker, FFP2, wat ook nu aangetoond is dat echt werkt. En dat er gewoon ruimte wordt geboden voor ons. Dat wij er ook zijn, dat wij ook recht hebben op ons plekje. En dat mensen niet zeggen, ach, mensen met onderlicht lijden die gaan toch dood. Ach, joh, kindermishandeling, je zoon, dit en dat. Er wordt van alles naar ons geroepen, maar wij zijn gewoon, als ik nu mezelf neem, ben getransplanteerd. Ik zit nu in de goede fase van mijn leven. Ik heb een gezond leven op dit moment. Alleen mijn pillen zorgen ervoor, hè, die tegen afstoting eh, werken, van die nier die ik van mijn man heb gekregen, die zorgen ervoor dat ik niet genoeg antistoffen heb. Dus dat is gewoon een geval pech hebben, zeg maar. Ja, zo zijn er verschillende verhalen. Dus wij moeten niet weggezet worden als mensen die er niet bij horen. Wij hebben ook recht op ons plekje, we horen er gewoon bij. Kunt u een paar voorbeelden geven van ziektebeelden waarbij mensen dus een eh, ja, verlaagde immuniteit hebben en dus last hebben van de openstelling van de maatschappij? Ja, dat zijn dus transplanteerde mensen. Nou, dat kan gaan om longen, dat kan gaan om alvleesklier, dat kan gaan om nier. Het gaat om mensen met een, eh, een kankerverleden. Eh, nou, die heb je ook in allerlei gradaties, maar die met ernstige chemobehandelingen. Het zijn mensen met aangeboren immuunproblemen. Eh, corona is echt ernstig gevaarlijk voor ons. En wij kunnen dan overlijden of heel ernstig ziek worden. Zeker als we geen antistoffen hebben. En daar vraagt u dus nu aandacht voor. Ja, enorm veel. En eh, wij hebben gesprekken met CBS, dus we zitten ook wel in gesprek. Maar ja, we hebben toch wel het idee dat er niet genoeg geluisterd wordt. En wij vragen aandacht en dat kan via de website, vergeet ons niet ernst.nl. We hebben, we eh, zitten ook op Facebook met vergeet ons niet ernst en op Twitter. Iedereen kan ons vinden. Sluit je vooral aan, want dan hebben we meer mensen. En hoe groter we zijn, want de groep is veel groter, maar niet iedereen is bekend bij ons. En hoe meer mensen, hoe meer we kunnen bereiken. Nog één keer de website www.vergeetonsnieternst.nl Annelies Hilgersom, hartelijk dank. Ja, heel erg bedankt voor de aandacht. Dankjewel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. the summer. Darling, I promise you this I'll send you all my love every day in a letter and seal it with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send I'll see did. van klassieke muziek zou je bijna zeggen. Alana Miles. Song instead of a kiss. Nou, deze muziek is ook een eh, soort van kus. Althans, zo voelt het, niet waar? Een kus op je ziel. Ja, en dat tijdens de koffie zeg. Goh. <laughs> Goedemorgen trouwens. GoFM met de lekkerste muziek natuurlijk. En daar hoorde je ook eh, Jason Donovan op. GoFam. sealed with a Kiss, zijn uitvoering, want dat nummer bestaat al eeuwenlang. En hij zong het in 1989. Goh, het loopt al aardig eh, tegen 11 uur, wat schiet de tijd op hè. En hier zitten we inderdaad aan de koffie, gezellig met z'n eh, allen en eh, genieten van de muziek. En van nou, die warme koffie die gewoon uitstekend is. En een stroopwafel die we even op de koffie hebben gelegd. Doe jij dat ook wel eens? Ja, dan wordt hij lekker zacht, een beetje warm. En dan, ja, je moet wel even uitkijken dat de stroop er dan niet tussenuit loopt.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 Voor een tientje gaven de getuigen een interviewtje uiteindelijk is alles nog geregeld. Alleen zit vaders rechteroog wel dicht. De kosten zijn me onder het luiden. Waar blijft ze nou? Zo gaat toch alles mis. De zaak moet rond zijn over tien minuten. Want buiten wacht weer. Speciaal voor degenen die net uit eh, hun bed komen rollen en eh, afstemmen op GoFam. Ja, deze antieke van eh, Robout, oftewel Egbert Douwe. Kom uit de bedstee, mijn liefste. En Egbert Douwe is niet per ongeluk. Ja, een andere volgorde van een koffiemerk. Maar goed, dat laten we maar even terzijde. En voor hoorde Charlie Luske. Hij deed het voor de NS. I will wait for you. Goed, het is bijna 11 uur. Zometeen het tweede gedeelte van de show. We gaan het tempo zo meteen een klein beetje opkrikken. Eh, dus het wordt wel weer gezellig. Met hele leuke en aparte muziek. Tot besluit van dit uur. Een hele bijzondere Lee Marvin en Wandering Star uit de ja, prachtige comedische western Paint Your Wagon.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 I was born under a wandering star.